Zoon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Funky. Langstraat. Langstraat. FM. Mark van den Hoek. Langstraat FM. En alvast een heel fijne zaterdagavond gewenst. Dit is Langstraat FM. Uh, eh, funk night. I'm talk to you for a minute. What is it you want to talk about? say? Well. Funk Night, aflevering 89. Dat was One Way and Let's Talk. Een souvenir uit 1985. Wat kun je dit uur nog meer verwachten hier? Dat eh, zijn de Cool Notes, Ingram, Steve Arrington, The Barge, Secret Weapon, BB King hoor je. Unlimited Dutch, Midnight Star, The Crown House Affair, Latoya Jackson en Conor Abrams. En dan nog een heel uur. Tot 7 uur is het. Langs gaat er een Funk Night. En hier is Evelyn, Champagne, King. 16 over 5. Dadelijk hoor je souvenir van Steve Arrington. Eerst is hier een hele vette plaat van Ingram. Hardbody Body 1984. I said, my love, what do you need from me tonight? I say, my love, I want to be with you, oh girl. My love, I give you the whole world. I said, my love, I do what you want me to. Say, my love, it's all laid out for you. Say, my love, my entire life yours, my love. We will stay together forevermore. Say the words and you'll receive. I'll be there to set you free, my love. Just say the words, you'll understand. Your wish is my command. tell me, I'll give it to you. Do you want good loving? I got plenty of it, mama. Do you want a good time? Cause you know it's all mine. Do you want a good boyfriend? I'll be anything you need for real. Do you want laughter? I know the deal, I know the deal. Do you want it? Don't you know I can? Uh, do you want a good time? She go, mama, don't you know that's I Do you want money? I got a penny of it, honey, shake a babe. Uh, do you need the kind of thing, the kind of thing to make you sway? Say the words you will receive. I'll be there to set you free, my love. Just say the words you'll understand. Your wish is my command, baby. Mm-hmm. Say the words you'll understand. Oh, Come on, don't you know you need my love tonight? say we gotta make a love tonight. What do you need? You know I've got it. You can count on me. Hey, what do you want from me? Tell me, I'll give it to you. vette funk. En dat bedoel ik natuurlijk positief. Een souvenir was het van Steve Erickson. Je kent hem van Slave natuurlijk. What do you want from me? Een souvenir uit 1984. En hier is The Barge. We're having fun. this so long ago. zou je kunnen zeggen. Secret Weapon was het. Surrender. En dit is BB King. Yes, baby. a lot I've been wanting to talk to you about. My Lucille. You've been real good to me, you know. Laatwerk van hem. Uit 1985 namelijk. Of all the women that I've been with, there's never been one right there by my side I didn't know what to do. You kept the on the table. You give me Dutch. Wel langs een Funk Night. Het was Good Loving uit 1983. De mainstream funk. En daar moeten we zuinig op zijn, zeg maar. We kunnen niet vaak genoeg draaien. Net als deze, deze van Midnight Star. Let me tell you a story about a girl and a guy. The guy was too fat, the girl was too fly. They'd been together for a very long time when they felt the sense of change in the state of their mind. They had a true love, but they just didn't know how to talk to one another, so the feelings couldn't show. To each other, they wouldn't devote. Had to ruin that rough, had to rock that boat. Don't rock that boat, baby. Make, be, make me the one. Langs hadden we een funk, nee dat was de Crown Heights Affair. Een band die je wel vaker hoort hier. Dan langs hadden we een funk night. En dit is een souvenir van Latoya Jackson, 1980 schrijven we. Funk Night. Een souvenir van Latoya Jackson. If You Feel the Funk 1980. Vijf voor zes. Dadelijk hoor je deel 2 van deze aflevering van Manchester FM Funk Night. Eerst is hier nog Kono Abrams. En het nieuws dadelijk natuurlijk. Met Peter Juda. Oh, there were many men who used to call themselves lovers. Oh yes, even philosophers. don't forget Casanova, but none of them are me. There were days when, oh, I used to wake up crying. I'm telling you, it's hard not to give in. When your heart is dying. to be a woman's man. To be a woman's man. And to love each and every night. Each and every night. Each and every night all my life I've been searching for someone, for someone to love me, to love me. My mama gave me away at a very early age with no identity, no identity. I'm not asking for. Mm -hmm sympathy. I just need someone, someone to love me. I'm nameless, ain't that a mess? Oh, I need some affection. I need Someone to show me direction. I'm nameless, ain't that a mess? Oh, I need affection and someone to show me direction. It may be hard to believe but I'm not looking for a beauty queen, a beauty queen, Just an old-fashioned woman world to take me out, take me out, take me out, take me out of this misery. This misery, this misery. All my life I've been searching for someone, for someone to love me, to love me. My mama gave me away. that a mess? Ain't that a mess? Oh, I need affection. I need some someone affection. to me Affection. my life I've been searching for someone, for someone to love me my mama gave me away at a very early, early, with no identity, with no identity. I'm not looking for, I'm not looking for sympathy. sympathy. I need someone. I need someone to love me. I'm nameless. Ain't that a mess? Ain't that a mess? Oh, I need affection. Daar gaat het. Uw duur betaald reclamebudget. Hupsakee, de kattenbak in. Radio en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM, Langstraat FM, nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. Terwijl 22 westerse landen kritiek hebben geuit op China's behandeling van Oeigoerse moslims in Xinjiang, hebben 37 andere landen per brief laten weten dat ze de Chinese aanpak steunen. De ambassadeurs uit die 37 landen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika schrijven de VN Mensenrechtenraad dat China bijdraagt aan de internationale mensenrechten. Zeker 1 miljoen Oeigoeren zijn opgesloten in Chinese heropvoedingskampen in de strijd tegen moslimextremisme. Een televisiezender in Oekraïne is vanochtend beschoten met een granaatwerper. De zender is eigendom van een pro-Russische politicus... en die wilde Oliver Stones documentaire Revealing Ukraine uitzenden... die door de regering een Russische propagandafilm was genoemd. Daarin noemt de Russische president Poetin Rusland en Oekraïne feitelijk één staat. De granaataanval leidde alleen tot beschadiging van het gebouw. Niemand raakte gewond. De Oekraïense autoriteiten spreken van een terreurdaad. In het zuiden van de Filipijnen zijn tientallen mensen gewond geraakt door een aardbeving. Die veroorzaakte schade aan huizen, kerken en andere gebouwen op Mindanao, een van de twee grootste eilanden. De beving had een kracht van 5,8 en werd gevolgd door naschokken. Het epicentrum bevond zich op zo'n 200 kilometer van de miljoenenstad Davao, waar in december al een aardbeving met een kracht van 7,1 toesloeg. En vannacht is een 28-jarige inwoner van Breda neergestoken en een paar uur later aan zijn verwonding overleden. De politie kon vrij snel na het steekincident in het centrum van Breda een 31-jarige verdachte aanhouden. Maar het wapen is nog niet gevonden. Ook niet na het bestuderen van camerabeelden, het horen van getuigen en het zoeken door duikers in het nabijgelegen water. De burgemeester van Breda bekijkt wat er nu moet gebeuren om soortgelijke incidenten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Het weer vanavond klaart het breed op. Komende nacht raakt het vanuit het noorden bewolkt en wordt het een graad of 13. Ook morgen is het wisselend bewolkt, maar dan met minder buien dan vandaag. Het wordt dan opnieuw 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Langstraat. FM. Info en hits. Langstraat FM. So Lisa, Lisa, is it your place? Your place? No, I don't think so. <laughs> wait a minute, wait. What's the problem? Well, it's just that I feel if I take you home, you won't come back. I don't know. What do you think? What do you think? all my dreams. How long do you think it will take me to get you to take me home? Though I said I can't wait, my heart just won't. Girl, I'm trying to tell you I'll always be here forevermore. I wish that you would believe me when I say that my Night. Deel 2 van aflevering 89 is dit. Tot 7 uur vanavond met dadelijk nog de Voortop, de Death Band, Crystal, Booker, Newberry Booker Newberry III, The System, O'Brien, Leon Bryant en Sheena East. En hier is Change. attention. amerikaanse formatie. Geproduceerd door Jacques Fred Pieters. Straks hebben we nog zo'n band. High Fashion heet dat. Dit was Change natuurlijk. We laatst nog een LP uitgebracht. Daar draaien we ook regelmatig iets van. Hier in deze show. Dat is een souvenir trouwens uit 1983. This is your time. Komt van de gelijknamige LP van Changes. dus. Even iets heel anders. Goeie oude jongens van de Four Yes, I Can Feel the Magic. You put that special jazzband die je natuurlijk ook wel kent van Let It All Blow. En Let It Rip. Langs en Funk Night is het. En hier is Crystal. En zo heet hij. music Night, daar ken je hem vast wel van. Deze man. Geweldig artiest Booker Newberry the First. The Way That You Do It was dat. ze daarvoor hoorde je Crystal en Passion for a Woman. Je hoorde daarvan de maxi-versie. Mark van den Hoek, Langstraat FM. Voilà, tijd voor de funk-agenda. Die hebben we ook nog. In Club Fix aan het Pieter Vredeplein 172 in Tilburg kun je vanavond losgaan op afro, urban, dancehall en hip-hop. Het begint om 12 uur en duurt tot 5 uur morgen vroeg. Lekker, als het alweer licht is. De entree is in de voorverkoop 11,60 euro en de late ver, eh, voorverkoop is trouwens 17 euro. Dat verschilt wel wat, dus vroeger bij zijn. Beetje dansen houdt vanavond in het boerderijtje in Haren een spetterende avond met DJ Snolly. Wat kun je verwachten? Nou, een behoorlijke portie house, electric, disco en R&B, funk dus. Het boerderijtje kun je vinden aan de Oosterwijkse Dreef 12 in Haren. En de entreeprijzen in de voorverkoop liggen zo tussen de 25 en de 32 euro. En dan tot slot naar de spoorzone 013 e-, aan het NS-plein 3 in Tilburg. Daar houdt RGB aanstaande vrijdag 19 juli het Desperados Roadshow Show Festival. De hosts zijn Rewind, Harry met Gerry, Café de Puinhoop, Smerg, Soepel, Disco Snolly, daar heb je weer. Shani Schuurtent en Vroeg Pieken. Nou, waar kun je op dansen? Disco, house, trap, hip-hop en RB. Het begint al om drie uur s middags en de entree is, jawel, gratis. En dit is The System uit de playlist Promises Can Break. Het is half zeven precies bij Langs HFM Funk Night. out 1980 belang bij Funk Night. Dat was O'Brien Love Light. 11 over half 7. Dadelijk hoor je nog China eh, Eastern, de Deal High Fashion en Osiris. Maar eerst is hier nog eh, Leon Bryant en Honey. Trouwens, na 7 uur dan is hier weer Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. lijstje in de playlist. En niet voor niets. Dit is de maxi-single die we wat hebben ingekocht voor vandaag. Sugar Rolls was dit. Langs de Funk Night. Dit komt ook uit die playlist. Ook rotsvast erin. She won it. Hier is de deal. I want a yacht, baby. Ooh, number three, I want a house on the hill. Four, ride a plane, ain't no big deal, deal. Number five, I want a place to roam. Six, I want a butler in my home. Oh yes, I'm a woman with nerve, and you know I'm gonna get what I deserve, Lord. All of my life, I've been trying to figure out what went wrong. Sitting and work so hard, working my fingers to the bone. I Everything and anything in life to see you. Oh, oh, much imagination I can't believe exists in just one girl. Oh yeah, I don't know where it's going to lead. Everything we do can it last forever? Always something new. I know that you're the right girl. Oh, baby, be mine. Yeah, right girl. I like to start it over again. <laughs> Italiaans-Amerikaanse productie, net als Change. En Jacques Fred Peters, de producer, meer de financieel producer, die gaf de inspiratie, zeg maar. Langs gaat er een Funk Night, zit erop, we hebben er nog één. En die is van Osiris, Total Devastation. Dadelijk na het nieuws van 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Ons hoor je volgende week weer tussen 5 en 7. De top of the weekend van Langs FM. Langstraat FM Fun Night dus. Tot dan! to me. What you do to me. Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig internet.